12 uur. Raymond Seré met het NMS-journaal. De politie heeft een man opgepakt in verband met de gewelddadige dood van een krantenbezorgster in Rotterdam-Delfshaven. De vrouw van 51 werd vorige maand neergestoken en bezweek een week later aan haar verwondingen. De verdachte is een 29-jarige man uit Schiedam. Het motief voor de steekpartij is nog onduidelijk. Mogelijk probeerde de dader de krantenbezorgster te beroven. De man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in het Gelderse Zelhem... had de auto waarin hij reed gestolen van een psycholoog... die justitie naar zijn huis had gestuurd. Vanochtend reed de man frontaal op een auto met daarin een vader, moeder en twee kinderen. Een jongetje van vier overleefde dat niet. De autodief probeerde te vluchten, maar omstanders hielden hem tegen. Volgens de OM had de verdachte kort voor het ongeluk bezoek van een psycholoog. Die kwam langs vanwege een strafzaak tegen de man. De moord op de Britse politica Joe Cox was een gerichte aanval. Het lijkt er sterk op dat de dader alleen handelde, zegt de Britse politie... een dag na de dood van de Labour-parlementariër. Kort na de moord werd de 52-jarige dader opgepakt. Rechercheurs zoeken het motief in rechtsextremistische hoek. Ze proberen ook te achterhalen hoe de dader aan een vuurwapen is gekomen. In Groot-Brittannië wordt ook morgen geen campagne gevoerd voor het referendum over het EU-lidmaatschap. En op het EK in Frankrijk heeft Spanje met 3-0 gewonnen van Turkije. Daardoor zijn de Spanjaarden zeker van een plaats bij de laatste 16. Turkije moet nu de laatste wedstrijd in Pool D van Tsjechië winnen... om eventueel door te kunnen gaan. Tsjechië speelde met 2-2 gelijk tegen Kroatië. Die wedstrijd werd vijf minuten stilgelegd... nadat Kroaten vuurwerk op het veld hadden gegooid. En vanmiddag plaatste Italië zich voor de volgende ronde... door Zweden met 1-0 te verslaan. Het weer, vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 11. Morgen begint de dag droog, maar geleidelijk trekken enkele buien van west naar oost over het land. Aan de temperatuur verandert niet veel en ook zondag is het vrij koel. Het blijft wel droog, later is er meer ruimte voor de zon.